Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Hagelbuien, windstoten en wateroverlast. Het oosten van het land kreeg het flink te verduren vanavond. De hete dagen werden daar afgesloten met flink wat onweer en bliksem. Weerman Peter Kuipers-Munneke heeft uitgezocht waar het vooral tekeer ging. Dan zien we dat het behoorlijk stevig is in Limburg. Ook nu eh, net ten zuiden van eh, de Achterhoek. Daar zal de komende uren ook nog flink wat regen vallen. En dus ook hier in Twente en in het noordoosten van het land. In Limburg zijn meldingen van ondergelopen straten. Vannacht trekt het onweer vooral naar het zuiden. We staan aan het begin van een wereldwijde koffiecrisis. Dat zeggen experts tegen mijn collega's van Nieuwsuur. Komt door klimaatverandering, want koffie kan slecht tegen extreem weer. Experts verwachten dat eind deze eeuw tot driekwart van alle koffie is verdwenen wereldwijd. Het tv-productiebedrijf van Paramount Pictures gaat dicht. Dat zeggen verschillende persbureaus. De studio maakte bijvoorbeeld de serie 13 Reasons Why... en is het moederbedrijf van onder andere MTV. Eerder ontsloeg Paramount 2000 werknemers. Het bedrijf wil 500 miljoen dollar per jaar bezuinigen. Heb jij al gerawdogged? Het is een eh, nieuwe TikTok-challenge om tijdens het reizen, bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht, helemaal niets te doen, behalve een beetje voor je uit te staren. Deze TikToker legt het uit. And it's all about embracing the art of nothing. Rawdogging means getting through a trip with no phone, no book, no laptop, no music, essentially no fun. Yes, nothing at all while you travel from place to place on public transport. Het zou de hack zijn om je mentale focus te trainen, maar daar zet een psycholoog bij RTL Nieuws toch vraagtekens bij. Hij zegt dat het zeker goed is voor je brein om even te pauzeren. Maar dat je dan ook net zo goed even kunt gaan wandelen in plaats van 12 uur voor je uitstaren.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 Tussen app en vloed. soms, lieve luisteraar, kerk ik eh, ja, een visioen van jou. Visions of You, Cliff Richards natuurlijk. Die had u wel lang herkend. Nou, de volgende is ook prachtig hoor. Hoewel, we zijn allemaal stofjes in de wind. Kansas, is in de Wind. Oh, zag ze eruit helemaal in het rood gekleed. de Lady in Red. Het was duidelijk de look of love. dat doet, dat me deugd, dat doet me deugd. Ze houdt zo van me, nou is heerlijk.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 Ja, weet je nog leukere hobby's, nee toch? dan een gouden ring past er prima bij. This golden ring's gonna buy me a place in my baby's heart. This golden ring's gonna make quite sure that we never part. It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown. Searching for believe it. It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown, searching for a wedding gown. So I got a ring for my baby, and I'm thinking very soon that baby, that girl will be mine. We're gonna have an angel. Ja, niemand minder dan de Fortunes waren dat met This Golden Ring. Morgenochtend ben ik luisteraars eh, trouwens weer bij u om de week door te zagen. Dat begint om 9 uur in de ochtend en is om 12 uur afgelopen. En dan hoop ik dat ik de week weer eh, volkomen eh, egaal heb doorgezaagd. Zodat u de tweede helft van deze week optimaal kunt beleven. One Day in Your Life. Prachtig bezongen door eh, Michael Jackson. was eh, een paar weken geleden met mijn eh, jongste zoon in, eh, in Londen. En hebben wij de musical Michael Jackson hebben we bezocht. Nou, je weet echt niet wat je meemaakt. er stond een jonge man die de rol van Michael Jackson speelde. Nou, het was hem gewoon. Hij, hij danste als Michael Jackson, hè, met die moonwalk en alles wat erbij hoorde. Hij, hij, hij leek erop qua postuur. En had bovendien de stem, als je je ogen dicht deed en je zag de man niet en je hoorde alleen maar de stem... dan dacht je van nou, dat, eh, dat is niks met, niks met de musical te maken. Dat is Michael Jackson echt. Zo goed was dat. Fantastisch. Werd ook heel goed bezocht, die eh, musical. Niet goedkoop om erheen te gaan, luisteraars. Maar als je ooit in Londen bent... want hij zal nog wel een tijdje draaien... in West End, heb ik begrepen... dan, eh, dan moet je er beslist naartoe. fantastisch. ja, dat dus. De liefde die ik nu ervaarde. Never knew love like this before. Eh, never been to me. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. Zou maar een zusje van me kunnen zijn, Charlene. never do. Charlene, I've Never Been To Me. Ik ga nog een mooie draaien, luisteraars, eh, van Art Garfunkel. If I Loved You. En eh, u luistert nog altijd naar eh, Tussen App en Vloed. Mijn naam is Cheryl Duiven. tot 12 uur laat ik hele mooie easy listening muziek passeren. Bij ZFM Zandvoort. En morgenochtend, dan ga ik daar week weer doorzagen. Dat begint om 9 uur s ochtends, duurt tot 12 uur. En ja, het wordt alleen maar weer lekkere muziek, stukjes cabaret. Gewoon de vrolijkste ontbijtshow noem ik het altijd. Van Kennemerland. Art Carfunkel, If I Love You. eigenlijk nog niet zoveel gedraaid. Of eh, bijna helemaal nog niet gedraaid, geloof ik. Gino Fanelli, toch wel de moeite waard. Felicia, I just can't act you no more. My, my, my, my, Felicia, I got no control of my soul. and now when my life is over, I'm gonna lie. Van Vanelli met uh, Have I told you, luisteraars, lately that I love you? Mr. Rod Stewart. Nog 14 minuten te gaan bij Tussen App en Vloed. Have I told you lately that I love you? Have I told you There's no one else above you.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 Herb Albert en zijn Tijuana Brass met nummer van Burt Bacharach. This Guy's in Love with You. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love who looks at you the way I do. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? They say Don't Forget to Remember Me, the Bee Gees. Oh, my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. afscheid van u, nemen. En dan morgenochtend om 9 uur weer met Duifzaag de Week door.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 Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.